Het zijn de vaccins die de voorbije maanden absoluut de regels van het spel hebben veranderd. Wie gevaccineerd is, die raakt minder snel besmet, die raakt minder snel ziek, die is ook een stuk minder snel gehospitaliseerd opgenomen in het ziekenhuis. Vanaf volgende maand mag er weer gedanst worden op bruiloften en vallen de coronamaatregelen in kroegen en restaurants weg. Mensen moeten alleen nog een mondkapje op als ze rondlopen. En in oktober mogen discotheken en clubs na anderhalf jaar weer open. Defensie stuurt een schip en militairen naar Haiti om hulp te bieden na de zware aardbeving. Ook wordt er extra personeel ingezet om moeilijk bereikbare plekken te bereiken. Bij de beving vorig weekend kwamen ruim 2100 mensen om het leven en raakten duizenden gewond. Aan de rand van een golfbaan in Arnhem heeft een groep golfers een granaat gevonden. Volgens de explosieve opruimingsdienst gaat het om een exemplaar uit de Tweede Wereldoorlog. In die omgeving worden vaker granaten gevonden, omdat daar in de oorlog flink is gevochten. En Ajax-fans moesten er even op wachten. Maar eindelijk hebben ze het unieke Bob Marley-shirt. Het derde shirt van de Amsterdammers wordt een ode aan dit liedje. Don't worry about the things Every little thing is gonna be alright. Three Little Birds wordt eh, tijdens wedstrijden ook door iedereen in de arena meegezongen. Het nieuwe shirt is zwart en heeft op de schouders en op de mouwen de rastakleuren groen, geel en rood. In de kraag staan drie kleine vogels. Die wil je dus hebben als fan. Ja, ik lag nog in bed toen belde hij me al op en, eh, of we meteen gingen. Dus eh, ja, we zijn hier. Je ziet het gewoon niet vaak. Gewoon een derde shirt en dan ook nog wat de supporters wensen. Op Mali, man. Ja, echt. Die moet je hebben. Bob, dit nummer, kom op. Nee. Zing eens een stukje mee? Daar gaan we. Cause, Cause every, little thing is gonna be alright. <laughs> En dan nog het weer. Morgen eerst een grijze dag, later zon en zo'n 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog files op de ring van Amsterdam op de A10. Voor de Koentunnel van noord naar zuid heb je nog een kwartier vertraging door de nasleep van een ongeluk. En ook de ring zuid is weer open na een ongeluk met een motorrijder. Dat is richting Amersfoort. Je hebt daar nog zo'n 10 minuten extra reistijd.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 was bij je Oji, rola, Oji. Pensando solo había otro Oji. Ya yo le di la posi. Shampoo de coco, ya me subale. Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales. Digo, quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí.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 But at night, it's a different world. Go on, find the girl. Come on, come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity the days can't be like the night in the summer, in the city, in the summer, in the city.